aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente vangt de bewoners op, terwijl de hulpdiensten het lek dichten en de boel ventileren. Venezuela draagt tot 50 miljoen vaten olie over aan Amerika. President Trump laat weten dat de opbrengst door zelf wordt beheerd. Dat geld is om zowel de Amerikaanse als Venezolaanse bevolking te helpen. De deal komt nadat president Maduro is opgepakt voor drugsmokkel. Frankrijk wil enkele duizenden militairen naar Oekraïne sturen om toezicht te houden als er een bestand komt met Rusland. President Macron heeft dat samen met Engeland beloofd aan Oekraïne. Nederland heeft die toezegging niet gedaan. Premier Schoof wil eerst van de Tweede Kamer horen wat die ervan vindt. Door de gladheid raakt het strooisout in veel plaatsen op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leidendorp is de voorraad zo laag dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Enkele gemeenten hebben strooisout bijbesteld, maar sommige leveranciers zijn uitverkocht. Dan nog het weer van Weer Online. Kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje. Geel is voor de Waddeneilanden en Limburg. En dat was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. song, I hear you call.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 Tyler, Chanel. That you Put in Chanel. Put in Chanel. They say love me in for me Chanel. They say love me in for me Chanel. Nieuw. New music. Cassian, Jotto en Dahoel. Love Parade. van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers die vielen tijdens de Amerikaanse inval. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt op televisie. Bij die inval zouden zeker 55 militairen zijn omgekomen, al zeggen anderen dat het er meer zijn. Bij de actie werd president Maduro afgelopen weekend gevangen genomen. De schutter van de Amerikaanse Brown University heeft zijn daden bekend in een video.